De politieke partij wilde een alternatief zijn voor de verzuilde partijen. D66 kwam in 1967 direct met zeven zetels in de Tweede Kamer. In 1981 werd Van Mierlo minister onder premier Van Acht... maar zijn grootste triomf was het eerste Paarse kabinet in 1994 zonder het CDA... Van Mierlo was een van de voorvechters van deze historische samenwerking tussen liberalen en sociaaldemocraten en werd in dat eerste Paarse kabinet vicepremier. In 1998 trok Van Mierlo zich terug uit de politiek en werd hij benoemd tot minister van Staat. De huidige D66-leider Pechtold noemde Van Mierlo een inspirator en een begenadigd spreker. Pechtold bezocht de zieke van Mierlo de afgelopen weken nog een aantal keer. Dan kwam altijd eerst de vraag hoe de peilingen waren en daarna volgde altijd wel een advies, zei Pechtold. Premier Balkenende noemde Van Mierlo een democraat in al zijn vezels en een voorvechter voor de vernieuwing van de democratie. Hans van Mierlo was 78. De brand van zondag op maandag in een winkel in het centrum van Veendam is aangestoken. Dat heeft technisch onderzoek in de elektronica winkel uitgewezen. In dezelfde nacht werd ook een discotheek in Veendam in brand gestoken. Tijdens het blussen van de brand in de winkel kwam een brandweerman uit Veendam om het leven. Een winkelstraat in Roermond is de hele avond afgesloten geweest vanwege kortsluiting. Afhankelijk vreesde de brandweer voor een gaslek vanwege de gaslucht die werd veroorzaakt door die kortsluiting. Het winkelend publiek en ondernemers in de straat werden geëvacueerd. De straatverlichting en de verlichting in de winkels was deels uitgevallen. Het weer vannacht bewolkt en temperaturen tussen 0 en 3 graden.